9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De speciale top van de Eurolanden in Brussel over de voorwaarden voor nieuwe Griekse steun is om 8 uur hervat. De bijeenkomst was twee uur daarvoor geschorst. Tijdens de onderbreking heeft de Griekse premier Tsipras apart gesproken met de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande. Of er vanavond een akkoord kan worden bereikt met Griekenland is lang niet zeker. Er is nog altijd veel verdeeldheid onder de eurolanden over de voorwaarden waaronder Griekenland binnen de eurozone kan worden gehouden. Vooral Duitsland is sceptisch over steun aan Athene, terwijl de Fransen er alles aan doen om de Grieken binnen boord te houden. De onderhandelaars in Wenen lijken dichtbij een akkoord over het nucleaire programma van Iran. Mogelijk wordt dit akkoord morgen al bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is hoopvol. Al houdt hij nog een slag om de arm. Ook zijn Franse collega Fabius is optimistisch over het slagen van de onderhandelingen. Diplomaten van de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland zijn sinds afgelopen woensdag bijeen om tot een overeenkomst te komen over het atoomprogramma van Iran. De beroemde citadel van de Syrische stad Aleppo is deels ingestort na een explosie. Op foto's is te zien dat de muren van het oude fort in puin liggen. De citadel, die werd gebouwd in de 13e eeuw, wordt gebruikt door het regeringsleger als militaire basis. Afgelopen nacht was er een explosie in een van de tunnels onder het complex. Volgens het leger hebben gebellen een bom laten ontploffen. De muren zijn waarschijnlijk ingestort als gevolg van die explosie. In Stijn is, in Limburg is het stoffelijk overschot gevonden van de man van 18... die gisteren in de binnenhaven van een boot was gevallen en niet meer boven kwam. Duikers van de brandweer hebben gisteren en ook vandaag naar de man gezocht. Daarbij is ook een boot met sonarapparatuur ingezet. De politie heeft twee mannen vrijgelaten die bij het slachtoffer waren toen hij verdween. Ze waren aangehouden om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. De politie gaat nu uit van een noodlottig ongeval. En dan het weer. Vannacht overwegend bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Het koelt af tot 15 graden. Morgen verandert er weinig, bewolkt en geregeld regen. Er staat een stevige wind. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu Peaceful Radio. Hele goedenavond luisteraars. Welkom bij Pixel Radio Show 1094 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. En ja, ik klink een beetje blij, want we hebben maar liefst drie nieuwe cd's in deze aflevering van twee uur. Hier op de late avond. Ehm, de eerste cd is Celestial Renaissance van Paradiso en Rasamai. Journey into the Infine Hearts. En de tweede cd voor, nieuwe cd voor dit uur is... Eens even kijken, dat is Beyond Borders van Randy Armstrong en Volker Narum. Ik wens je heel veel luisterplezier. Je kunt het allemaal meelezen via de website peacefulradio.eu en, e en daar vind je de playlist. Veel luisterplezier. every child there is a sleeping city. In that city there is a lake called Memory Lake. Whenever a child experiences something bad, the child can take all the bad things into its sleep to the dormant city and then throw all the bad things into the lake. In that lake lives the very old one who watches over all the bad things until the day the child is old enough to go down to the lake to meet all the bad things that are down there. One day the very old one calls, for she knows when one is ready. The very old one hands up all the things through the water and not until you have embraced every single thing shall you have the one you love. And therefore, there are many who do not dare to love. For it is certain that when the heart opens, the very old one comes through the crack that was meant as a door for the beloved.